Bijna een derde van de illegalen kwam uit Bulgarije of Roemenië. Volgens de arbeidsinspectie neemt vooral in de bouw de illegale arbeid sterk toe. Bedrijven zouden vanwege de crisis goedkope krachten willen inhuren. De privégegevens van bijna 170.000 mensen die via een bepaalde website een OV-chipkaart hebben aangevraagd, zijn enige tijd voor iedereen te lezen geweest. Dat kwam door een beveiligingslek in de website ervaarhetov.nl. De website is van de provincie Gelderland. De provincie erkent de fout en heeft de site uit de lucht gehaald. De Amerikaanse president Obama roept een commissie in het leven die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken. De commissie bekijkt de werkwijze van oliemaatschappijen en het toezicht daarop van de overheid. Mogelijk bereikt de olievlek door een sterke zeestroom binnenkort ook de kust van Florida. In Hoek van Holland zijn vier strandpaviljoens door brand verwoest. Er waren geen mensen aanwezig toen het vuur ontstond. Een agent ontdekte de brand toen hij langsreed en eh, zag dat de vlammen uit het dak sloegen. In Griekenland is onderminister Gerekou van Toerisme opgestapt... na berichten dat haar man een belastingsschuld heeft van meer dan 5 miljoen euro. Tegen belastingontduiking zijn onlangs strenge maatregelen genomen. Athene moet, onder grote internationale druk, bezuinigen... om het begrotingstekort op orde te krijgen. Gerekou is een voormalig actrice en zat sinds vorig jaar in de regering. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe is naar schatting 2700 jaar oud. Dat is volgens archeologen duizend jaar ouder dan de graven van de Maya's. In de tombe liggen kettingen, potten en de stoffelijke resten van drie mensen. Het weer zonnig, vanmiddag stapelwolken en een enkele bui.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 Het is eh, zondagmiddag 16 Um, ehm, mei alweer, het gaat hard eh, in dit jaar. Het is ehm, acht minuten over twee. En wat gaan we deze middag allemaal doen? We gaan eens eventjes kijken wat er ja, de afgelopen week allemaal gebeurd is in de regio qua nieuws. Verder geen voetbal, want het seizoen dat is natuurlijk eh, tegen het einde. Eh, dus geen Bloemendaal. Wel Bloemendaal hockey, want die speelt vanmiddag vanaf half drie, kwart voor drie op het kopje van Bloemendaal. Daar zijn we natuurlijk helemaal live bij hier bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Verder heel veel fijne muziek. Wat dacht je van deze? Enrique Iglesias, Bijlamos. noche bailamos, te doy toda mi vida. days now. welkom is dit op de zondagmiddag. Je Carol Emerald en Deadman op AB Radio en ZFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennemerland. Het is 16 minuten over 2. Zometeen krijgt u mij een overzicht van de gebeurtenissen. Wat er afgelopen week is gebeurd, de belangrijkste headlines. En om half drie gaan we natuurlijk eventjes praten. En dat doen we dan met Frits Reek. Hij zit op het eh, kopje van Bloemendaal... waar het inmiddels al lekker druk aan het worden is... voor de wedstrijd van Bloemendaal Hockey. Nou, dat is zometeen allemaal op AB Radio en CFM eh, Zandvoort. In het programma Zondag in Kennemerland ook nog muziek onderweg van Counting for Girls en ook nog Christine W. Maar nu eerst Lovers Lane. is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoeshine blues to no one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store. Want op AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. En eventjes wat uh, nieuwsheadlines met je doornemen. Want leden van de tennisvereniging Bloemenduin aan de Johan Verhulsweg moesten zaterdagavond in Allerhelft clubgebouw verlaten. Nou, dat kwam, want na de, na de tenniswedstrijden was een oude boiler overhit geraakt en in brand gevlogen. De mensen die ondertussen aan de derde helft in de kantine waren begonnen, moesten, de brand, eh, moesten het pand snel met een biertje nog in de hand verlaten. En een dappere man was ondertussen begonnen met de vlammen te doven. En de toegesnelde brandweer hoefde de zaak nog alleen maar even te controleren. Nou, ondanks het kordate optreden van eh, dat het gebouw, eh, ja, ondanks het kordate optreden, heeft het gebouw wel wat rookschade opgelopen. En de leden die die buiten stonden te wachten. Die konden na een klein kwartiertje weer terug naar de kantine om de borrel voor te zetten. Nou, dat was dus eh, gisteravond rond een uurtje of negen. Dat was dus in, uh, in Bloemendaal aan de Johan Verhulsweg. Dus de tennisvereniging had een, eh, een klein brandje al daar.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 Ja, het, het houdt je in ieder geval altijd bezig. En zo hield eh, Frits de vraag bezig van waarom zit de reserve doelman altijd eh, niet op de bank, hè Frits? Nou, het is niet altijd dat hij eh, niet op de bank zit, Roderick. Goedemiddag trouwens. Maar bij deze wedstrijd, Bloemendaal HGC, HGC de koploper tegen nummer 2 Bloemendaal, zit Mike Klaushuis niet op de bank. En dat heeft een bijzondere reden. Je bent niet geblesseerd, want je hebt met de tweede vandaag gespeeld. Maar het is een tactisch eh, manoeuvre. Ja, dat klopt. Eh, we hebben dit jaar een eh, extra brede selectie. We zijn met, met 20 man, terwijl je maar met 16 man op de lijst mag staan. En Max Caldas, onze coach, die heeft ervoor gekozen om vandaag met 15 spelers en één keeper aan te treden. Dus ja, ik zit vandaag op de tribune. Ja, nou eh, kom ik ook hier al een paar jaar. Maar wat is nu de procedure, het zal niet gebeuren, dat Jaap Stokman geblesseerd het veld zou moeten verlaten? Ja, dat is een goede vraag. Eh, ik, ik heb geen flauw idee. Jaap doet het op dit moment eh, ja, erg goed. Is denk ik nu al, ja, al ruim twee jaar niet geblesseerd geweest. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat dan een, een bankspeler de keeperspullen aan mag trekken en, en op het goal moet gaan staan. En ja, wie dat is, dat is voor <laughs> mij ook een vraag. Dus er wordt een risico genomen vanmiddag? wordt een risico genomen. Maar dat dus bij, bij uh, eh, Michel van de Heuvel, de bonds, echt de voormalige bondscoach, die deed dat bij, tijdens het WK ook, eh, ook met één doelman eh, present. Ja, klopt. Volgens mij is er sinds de Olympische Spelen of iets daarvoor een trend ingezet om, om maar met, met één keeper aan te treden. En, ja, het is een risico, maar als je kijkt naar de, de uitval van keepers, dan valt dat heel erg mee. Dat is zo, want ze zijn heel erg goed beschermd de wedstrijd van vandaag, want daar gaat het over natuurlijk. Hè. Ehm, Boemendaal eh, wil heel graag winnen van AGC, hè? de koploper denk ik. Ja, uiteraard staat veel op het spel. Eh, vandaag eh, wordt er beslist wie de eerste deelnemer zal zijn van Nederland aan de European Hockey League, de IHL. E de nummer 1 van de competitie die die heeft dan zijn ticket binnen. En ja, wij strijden vandaag tegen AGC om, om die felbegeerde eerste plek in de competitie. AGC presteert eh, boven verwachting dit seizoen. Heeft dat jou verbaasd? Ja, dat heeft mij heel erg verbaasd. Ik heb eh, zelf een tijd terug bij AGC gespeeld in de jeugd. En AGC is een leuke club en vorig jaar hebben ze natuurlijk niet echt heel erg goed gepresteerd. En eh, ja, dit jaar ja, bijzonder goed. Dus knap van ze en ja, we gaan het zien hoe ze het in de play-offs gaan doen. topscorer Jackson, Ashley Jackson, 28 calls. dat zou iets voor Bloemendaal zijn. Ja, ik, eh, het, is een, het is een goede <laughs> strafcorner, man. Ik moet zeggen dat, dat eh, Omer Meijer, onze eigen strafcorner specialist, is op dit moment denk ik ook wel weer erg goed op dreef. De playoff spanning die zit er weer in. Dus eh, ja, ik heb eigenlijk het volste vertrouwen dat, dat Omer er ook weer een aantal in gaat leggen. En ja, Ashley, het, is, het is gewoon een wereldspeler. En ehm, nou ja, wie weet. Ja. Ehm, Bloemendaal heeft de laatste weken naar behoren gepresteerd. Gewonnen van Amsterdam, gewonnen van Tilburg moet niet zo moeilijk zijn. Daarvoor was het een, eh, een kleine dip eh, met eh, ook belabberd hockey is die periode nu afgesloten? Gaan we weer omhoog nu richting play-offs? Ja, ik, ik, denk dat dat, dat eh, een periode is geweest die ieder team tegenkomt. Eh, het is, je kan niet verwachten dat je altijd eh, naar behoren of, of tot je top presteert. En je merkt nu gewoon op trainingen en tijdens wedstrijden dat er een, een, andere spanning is. Dat er een bepaald bloedje begint te koken voor de play-offs. Dus ik verwacht dat soort spel in ieder geval niet meer te zien. Ja. Wat kritiek is er natuurlijk ook, eh, uiteraard je weet hoe journalisten werken, eh, over het veelvuldige en vaak dubbele wissels eh, die Max tijdens de wedstrijd doorvoert. Word je daar niet helemaal gek van? Nou ja, ik, ik moet zelf zeggen dat ik, dat ik het er wel mee eens ben, omdat onze jonge jongens die doen het echt ontzettend goed en... ehm het, het, geeft misschien wat minder ritme, waar Max altijd heel erg op hamert. Maar ja, zoals tegen Amsterdam, we hebben ontzettend veel doorgewisseld. En dan zie je dat we zeg maar qua fitheid echt ver boven Amsterdam uitsteken. En dat heeft ook te maken met al die wissels. En ja, ik, ik denk dat het een stukje gewenning is. En ik denk dat dat nu bij de ploeg begint te komen. En ehm, ja, dat, dat hoort er denk ik bij. En dat, dat is nu geaccepteerd. Ja, de, de, de neutrale toeschouwer die begrijpt niet dat de beste spelers van de wereld, uh, de Nooier en Dwaier, soms eh, worden gewisseld eh, voor vijf minuten rust. Ja, ja het, het is toch een feit dat iedereen een jaartje ouder wordt. En, en ook deze heren van formaat. Alleen, um, dat is het? Ja, dat denk ik wel. Het, en, en deels natuurlijk tactisch eventjes wat aanwijzingen vanaf de bank die je als ze in het veld staan niet kan geven. Dus eh, ja, het is, het, is, het is rust. De heren beginnen ouder te worden. Eh, ten slotte over je eigen positie. Je bent eh, tweede doelman. daar heb je bewust voor gekozen. De mogelijkheid dat je speelt zijn eigenlijk alleen in de tweede. Heb je niet de ambitie om ook nog eens in een eerste team te staan? Ja, die ambitie die is er natuurlijk wel. Ik ben, ja, ik ben nu 20 jaar, dus ik heb nog wel eventjes te gaan. Maar ehm, ik heb het op dit moment ontzettend naar mijn zin bij Bloemendaal. En eh, ja, het is gewoon leuk om met, met zulke goede eh, jongens te spelen en te trainen. En, maar, eh, maar, als er een, een hoofdklasse komt, uh, hoofdklasseclub komt, die, denkt nou laten we hem eens proberen, dan ben je er voor in? Als het een hoofdklasseclub is wel. <laughs> Mooie woorden om te besluiten. Mike Klaushuis, de tweede doelman achter Jaap Stokman van Bloemendaal. Hij kijkt de wedstrijd niet vanaf de bank, maar vanaf de tribune, Roderick. Ja, tactische zet dus. Is het al een beetje druk op het kopje, want het is mooi weer. Eh, een belangrijke wedstrijd. Ik denk dat je er al langs gereden bent, want de tribune staat er al. Kijk, dus het eh, is uh, zo gezellig druk. De play-offs eh, die 6 juni losbarsten. En hij is heel aardig gevuld. Hij is heel aardig gevuld. Nou, we gaan deze middag meemaken. Dus zometeen die wedstrijd op het kopje van Bloemendaal. Frits, dankjewel. Tot zover. Straks natuurlijk live die wedstrijd op AB Radio en zie je van Zandvoort. uit niets. Hij denkt niet na, hij fietst, al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen komt half naakt voorbij, de jury op rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe of je nu slaapt of eet, of half aangekleed. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rijden dik als je wint. Nooit meer eenzaam zolang je wint. als jij wil. Heb je vrienden?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 Jones for the DJ, switch a crossfader. So get on the floor and move your body. All y'all ready to party? AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Dat betekent dus zondag in Kennemerland. Jorden de Black Eyed Peas en Hey Mama. En we gaan snel naar het hockeyveld voor het eh, verslag van de wedstrijd van Bloemendaal. <laughs> amper uh, eh, 30 seconden oud eh, was de eerste helft van Bloemendaal HGC. En eh, de mensen die aankomen lopen, want je kan hier nauwelijks je auto kwijt... die kijken al een beetje beteuterd naar het eh, scorebord. Want uh, Bloemendaal leidt al binnen 30 seconden met 1 tegen 0 tegen de, tegen de koploper. Met de eerste de beste aanval leverde een strafcorner op. En die werd, ja, een heel zenuwenoorlog ging eraan vooraf. En uiteindelijk was het Epi Kissing die voor de mislukking leek te zorgen. Hij deed een paar stappen naar rechts en wist toen... de doelman, eh, niet eerst het beste, Guus Vogels, onverwacht en verrassend eh, te verschalken in de korte hoek. En ja, Bloemendaal leidt dus eh, met 1 tegen nul. En dat eh, zal de, de toeschouwers hier eh, rond het hockeyveld... en ik denk dat er zo'n kleine 1500, 1600 eh, toeschouwers op dit moment al zijn... en het loopt nog steeds het loopt aan... die zullen daar met, met genoegen naar kijken. Vooralsnog komt Bloemendaal dus enerverend uit de kleedkamer... en uit de startblokken, zoals nu weer. Ronald Brouwer, helemaal in zijn eentje richting Guus Vogels... op de rand van de cirkel, de Nooier in de doelmond... maar die bal, daar kan Teun de Nooier net niet bij weer een geweldige break, een counter van Bloemendaal. Ze hebben er zin in, maar voorlopig is het bij één doelpunt gebleven. Vier minuten gespeeld, Bloemendaal HGC 1 tegen 0. En dat zijn natuurlijk Frits Reekfonds. En ja, zo'n wedstrijd duurt natuurlijk verschrikkelijk lang. Dus er kan nog van alles gebeuren. En dat hoort natuurlijk helemaal live van Babi Radio en CFM Zandvoort. eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep.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 because my dreams are bursting at the seams. Yeah, I'm Godzilla. Yeah. Look around, brother. Grab jam, Dutch. Hey, you know that I like it when you call me puppy, but it seems like they be, they be. You've been seeing another chico. And baby, you know that he can't go down like me. You know that the nigga can't freak like me. So mommy, tell me one little thing. How deep is your love for me? Mm-hmm. Puerto Rican, I see. The way you wiggle it, the way you move your body. He can't make it get wetter than me, but I bet you keep telling you he better than me. Ooh, you know that he can't go down like me. You know that he ain't no free like me. So baby, tell me one little thing Radio en CFM Zandvoort. Jordan Drew en daarvoor natuurlijk eh, All City Fireflies. En eh, daarmee werd het eh, vier minuten voor drie uur. Dat betekent dat we naar het nieuws van drie uur gaan. Daarna natuurlijk het vervolg van de wedstrijd Bloemendaal tegen HC, HGC.